Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De Oekraïense president Zelensky is ontsnapt aan een ontvoering. In een interview met het Amerikaanse tijdschrift The Times zegt hij dat aan het begin van de oorlog... Russische parachutisten in de buurt van zijn schuilplaats terechtkwamen... en hem bijna hadden gevonden. En dat hij dus maar net aan de dood of een ontvoering is ontsnapt. Hij kon de geweerschoten horen in zijn kantoor. Zelensky zei ook dat hij bang is dat de aandacht voor de oorlog... bijvoorbeeld in ons land aan het verslappen is. In Amsterdam is bij een uitslaande brand iemand om het leven gekomen. De brand ontstond op de bovenste verdieping van een appartementencomplex. Zo'n 40 mensen werden uit voorzorg geëvacueerd en opgevangen. Drie mensen hadden rook ingeademd, zijn ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel. De politie doet nog onderzoek. Een rondvaartboot die in Japan vermist raakte, is na bijna een week teruggevonden. Japanse media melden dat het schip op ongeveer 100 meter diepte ligt. Lichamen van 14 van de 26 opvarenden zijn teruggevonden. De rondvaartboot raakte in de problemen door slecht weer. Een reddingsactie was door de hoge golven en regen niet mogelijk. En S10 is onderweg naar Italië. Over anderhalve week staat ze in de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Turijn. En vanochtend werd ze uitgezwaaid op Schiphol. is wel Ik denk dat ik het meeste uitkijk naar het echte het optreden. Ik wil gewoon heel graag weten hoe het is voor mij om in zo'n grote show te staan. Ook alle andere artiesten, hoe het uiteindelijk er allemaal uit gaat zien. Estine heeft meteen een volle agenda. Morgen is de eerste repetitie, dus eh, ik ga vanavond in mijn eh, hotelkamer het nog een aantal keer doorzingen. En eh, goed naar mijn performance kijken en dan morgen de eerste repetitie. En ik kan daar echt niet op wachten. Ze is als achtste aan de beurt in de halve finale. En als we de boekmakers mogen geloven, gaat ze de finale halen. Die schatten haar nu op een negende plek. Het weer droog, wel bewolkt. Vanmiddag breekt de zon wat beter door. Het wordt 11 tot 16 graden. Morgen fris voor de tijd van het jaar en gaat op 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de afsluitdijk Heerenveen richting Den Oever bij Brezandijk staat 2 kilometer file.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 idee Echt nooit gedacht Dat ik iemand zo missen zou Geen idee Echt nooit gedacht Totdat ik jou, totdat ik jou ZFM. We got Goodbye. zat op hockey en is blond, dus ik meteen verkocht. Ik ben ook niet van ton. en dansen dat ze kon, is niet normaal. Ze viel meteen op in de zaal, dus ik ging naar haar toe. Ik zei, wat ga je doen? Want wij hebben zo een after met de crew. Je vriendin is oké, okay, schat, neem ze lekker mee. Ik heb een tafel, maar ik fix ze wat twee. En in de weken daarna was alles koek en ei. We hebben ieder weekend weer gedanst. Dus ik neem haar vanavond mee naar mijn favoriete restaurant Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Oh nee Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas Ik ben zo op haar afgeknapt Het allerliefste sta ik op en ben ik weg, doe ik alles op de pof, met alle respect Ik had altijd niemand, en ook nog ananas dan Ze valt door de man, maar aan de andere kant Zou de smaak ook maar een klein beetje beter zijn Ging ze vast niet eens op thee met mij Dat is dan ook weer zo Al is het weer zo, ik ga naar buiten En natuurlijk lieverd iedereen Verdient een tweede kans Maar jou neem ik nooit meer mee Naar een restaurant, leek zo perfect zij doet mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas. Oh nee. Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij. Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas. Ik ben zo op haar afgeknapt. Het leek zo perfect en misschien was het dat ook wel. Heb ik me niet een beetje aangesteld? Pizza met ananas is discutabel. Maar die zoete witte wijn die moet van tafel. Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Wie had dat gedacht? Want nu is ze het echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn en die pizza met ananas Ik ben zo op haar afgeknapt ritme van Zandvoort. 106.9 ZFN me over to your house to meet your family Introduced me to them saying that you'd marry me Then you'd look me in the eye and say it's just a joke Then you'd kiss me and I smile. did you even know? When you'd say that kind of thing I'd be excited Got me hoping maybe one day you would meet it Always thought I'd only make a fool of someone else Now you've only gone and made me make one of myself I should've been more conscious how you spoke to me. Cause when we fight, you give me space and I communicate. And for a while, I thought that's what I should appreciate. Maybe I was holding on to what I thought you were. But when you think too hard, eventually it starts to hurt. The version of you in my head now I know wasn't true. Young people fall for the wrong people. Guess my one was you. I was getting any flight so we could make it work You'd ignore me, could've told me you were seeing her Kinda hate myself for justifying your mistakes Took a minute but I had to learn the hard way Who are you to tell me I can't be heartbroken? Babe, you had the chance, the door for you was open If it's what you need to tell yourself to sleep at night Pretend I haven't found a man who finally treats me right I guess the flowers aren't just used for big apologies. I guess I should have been more conscious how you spoke to me. Cause when we fight, you give me space and I communicate. And for a while, I thought that's what I should appreciate. Maybe I was holding on to what I thought you were. But when you think too hard, eventually it starts to hurt. The version of you in my head now I know wasn't true. Young people fall for the wrong people. Guess my one was you. bij ons terug. Ergens in oktober.